11 uur. Het is dooral Megens met het NOS-journaal de zaak, maar het gaat lukken. Dat zegt het hoofd van de Duitse Migratie- en Vluchtelingendienst in een interview in Bild am Sonntag. Hij blikt daarin terug op vorig jaar toen duizenden vluchtelingen Duitsland binnentrokken. Van alle vluchtelingen is 70% arbeidsgeschikt, zegt hij. Maar slechts enkele duizenden nieuwkomers zijn inmiddels aan het werk. Merendeel is voorlopig aangewezen op ondersteuning door de staat. De chef migratie wijst erop dat de meeste mensen naar Duitsland zijn gekomen voor hun veiligheid, niet om volledig te integreren of om Duitser te worden. Zeker de helft van de Syrische vluchtelingen wil terug naar hun vaderland. Als daar de rust is weergekeerd, stelt hij. Op het Indonesische eiland Sumatra is een man van 18 overmeester... die tijdens een kerkdienst een aanslag wilde plegen. Er ontplofte een explosief in zijn rugzak... en alleen de dader zelf raakte gewond. Daarna wilde hij een priester aanvallen met een bijl. Die raakte gewond aan zijn hand. Kerkgangers konden de dader overmeesteren. Hij is aangehouden, zijn motief is niet bekend. De politie heeft zijn huis doorzocht. Alle Italiaanse musea en archeologische bezienswaardigheden doneren hun opbrengst vandaag aan het aardbevingsgebied. Het geld wordt besteed aan de restauratie van de verwoeste panden en kerken die vaak honderden jaren oud waren. Bij de beving in Midden-Italië kwamen woensdag zeker 290 mensen om. De ramp richt een enorme verwoesting aan in het gebied rond het stadje Amatrice. Volgens minister Franceschini van Cultuur zijn zeker 293 gebouwen met cultuurhistorische waarde, waaronder veel kerken, verwoest of zwaar beschadigd. Hij drukte de Italianen op het hart om vandaag in grote getalen naar een museum of archeologische vindplaats te gaan, als een concreet signaal van solidariteit met de slachtoffers. Het weer is nog zonnig, maar in de westelijke helft neemt de bewolking toe... en valt plaatselijk een regen- of onweersbui. Later vandaag trekken de wolken naar het noorden en oosten... en kan ook daar een bui vallen. Het wordt 22 graden langs de westkust en tegen de 30 graden in Twente.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 leven. Dan wordt toch maar zo'n muzikant aan ons gegeven. U vraagt natuurlijk, waar is hij nu gebleven? We vragen het de hemel even. Michael, daar snap ik ook niks van hoor. Nou heeft hij weer een geheime liefde. Schaar altijd af in zijn leven. Maar hij zingt wel heel zwingend over zijn uh, Secret Love. Once I had a secret love That lived within the heart of me All too soon secret love came impatient to be free. So I told a friendly star. The way that dreamers often do. Just how I'm so in love with you. andere geslacht vallen. Nee, of op hetzelfde geslacht vallen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. George Michael. Maar Diana Washington, she's always mad about a boy. Dat is een seksuele voorkeur. Ja, dat maakt voor Diana dan niks uit. I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. Mm, on the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. girl, who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad. got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a Mr. Rod Stewart, die hoorde u... heeft een aantal American Songbooks opgenomen. Een stuk of vier geloof ik. Nou, en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Want die zijn natuurlijk fantastisch verkocht all over the world. En er zijn allemaal classicus op. Als het om Gruner muziek gaat. Nou, Gruner muziek, wat is dat? Tony Bennett, dat is zo'n Gruner. Frank Sinatra is een Gruner. Michael Bublé is een Gruner. Matt Dusk, ook een Gruner. Meer jongens van deze tijd dan, zeg maar. Maar die zingen dus allemaal zwingende Amerikaanse... Eh, muziek, zeg maar. En Rod Stewart is er daar een van. Ik ben nog altijd fan, luisteraars, van uh, Nat King Cole en zijn dochter Natalie. En die hebben natuurlijk dat prachtige nummer opgenomen, Unforgettable.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 unforgettable Ja, Unforgettable. Natalie Cole samen met haar vader Nat King Cole. En eh, ja, allebei helaas eh, overleden. Ja, luisteraars, eh, misschien is het vannacht voor u wel verschrikkelijk laat geworden... dat u zo'n uurtje of vier, vijf pas naar bed ging. Omdat u een avondje bent wezen stappen. En dat kan allemaal gebeuren, want het is weekend en daar moet je ervan genieten. En sommigen genieten volop van wat cursus bezoeken in het gezellige Amsterdam... of misschien ook wel hier in Zandvoort... Waar ook bepaalde kroegen best wel heel laat open zijn. En, maar als het dan zo is dat u bent wezen stappen... net uw bed uit bent, dan zegt uw vrouw misschien wel... How do you like your eggs in the morning?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 Is maar net dat u het weet, luisteraars. Maar dat wist u natuurlijk ook al lang. Ja, eh, eens even kijken. Eh, eh, u heeft misschien ook wel de afgelopen week... toen het mooi weer was, veel op het strand gelegen... en daar bent u verschrikkelijk bruin van geworden. En dan wordt u nu bezongen door Diane Reeves samen met Lou Rawls over uw gebruinde lichaam wat u inmiddels heeft. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah.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 Alhoewel, ik heb zelf de ervaring dat als je al een aantal jaren... Eh, eh, het zonnetje hebt uh, toegelaten op je lichaam... en je bent een aantal jaren al bruin geweest achter elkaar... dan gaat het eens helemaal weg. Dan blijf je toch een beetje zo'n getint randje op je huid houden. En je, je, hoeft je ook steeds minder in te smeren. Nou ja, dat moet, je, dat moet u wel doen, luisteraars. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want... Het is natuurlijk gevaarlijk om on, beschermt de zon in te gaan. Dus dat moet u wel eh, vooral blijven doen. Een fine brown frame ontstaat er dan. En dat werd eh, zo prachtig bezongen door eh, Lou Rolls samen met Diane Reeves. Die hoorde u een duet zingen. Nou, wat heb ik nog meer voor u? Ik heb Georgia on my mind. En dat kent u zo in zoveel uitvoeringen. Maar als u het Oscar Peterson hoort spelen... dan blijft het toch altijd, ja, een toppertje. on my mind. Oscar Peterson. Nou, Oscar Peterson, uh, we voegen daar Ben Webster aan toe. Het is vandaag zondag, nou komt dat even goed uit, want zo heet het nummer ook. Ben Webster, Oscar Peterson en Sunday. Oscar Peterson solo en daarna eh, Ben Webster daaraan toegevoegd. En die hadden het over zondag. En dat is het nog steeds vandaag. En voor ik het vergeet, ik ga u vast een eh, hele fijne restant van de zondag eh, vast toewensen. Want nou ja, voor je het weet is het weer <laughs> maandag en dan moet u weer het werk of het gemeen ben ik. Nou, zo is het niet bedoeld in elk geval, eh, luisteraars. Want misschien heeft u ook nog een week vakantie. En dan moet u gewoon niet klagen, want daar komen we vandaag niet voor. We komen vandaag voor lekkere muziek. En we gaan naar de Bee Gees. En dan zullen ze zeggen, de Bee Gees nou met jazz te maken, nou helemaal niks. Maar eh, als Diane Kroll eh, How Can You Mend A Broken Heart zingt... klinkt dat wel heel jazzy, lounge jazzy. Diane Kroll. I can think of younger days When living for my life Was everything a girl could want to do I could heart. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go? broken man. How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me. can still feel the breeze that rustles through the trees and misty alto saxophone, Paul Desmond. Paul wrote the tune you just heard, Take Five. On drums, Joe Morello. Eugene Wright on bass. Bob a month ago we had an international jazz festival here in Washington, D.C., and at that time I played tunes from an album called Jazz Impressions of Eurasia. The idea being that jazz is kind of a universal music, more so than I think any other music is. And we had people from many parts of the world here in Washington, so we thought we'd show the way we can use the music of various countries in the jazz idiom. The tune we'd like to do now, we're going to get a little more complicated later, but is this one is called Nomad, and it uses some very simple Middle Eastern rhythms. This is Nomad. luisteraars die het nog niet herkend hebben... dit is natuurlijk Dave Brubeck met zijn quartet. Dave is nummer... wat nog zo'n vijf minuten uh, improviserend doorgaat, luisteraars. En om een klein beetje variatie in het programma te houden... kap ik hem nu af. Maar u heeft genoten ongetwijfeld van het eh, zeer zwingende Dave Brubeck Quartet. De smaak van honing, dat is voor vele mensen ook een tractatie. Nou, daar ga ik u nog een tractatie geven vanmorgen. Dat doe ik met, het, met de band van Herb Albert. The Taste of Honey. Ongetwijfeld heeft u dat eh, mooie Beatle-nummer She Loves You ontdekt. Luisteraars, ik moet het alweer af gaan sluiten... want eh, we komen weer bijna aan de klok van 12 uur... als het nieuws weer voorbij komt en de reclame. Ik eh, ga u nog een hele fijne zondag toewensen. Blijf luisteren naar ZFM antwoord, want er komen natuurlijk vandaag nog weer heerlijke programma's voorbij. Zo wat? zult u zeggen. Nou ja, Miles Davis zegt dat ook.